Het was niet alleen extra druk door de regen, maar ook door ongelukken en pechgevallen. En de ANWB verwacht ook vanavond een zeer drukke spits. Organisaties in de verpleegzorg vinden dat een groter deel van het budget naar technologische ontwikkelingen moet gaan. Nu eist minister De Jonge van Volksgezondheid dat 85% van het zogenoemde kwaliteitsbudget naar handen aan het bed moet gaan, personeel dus. Maar volgens brancheorganisatie Actis is het tekort aan personeel groot en zijn nieuwe mensen moeilijk te vinden. En daarom wil Actis dat er meer geld mag gaan naar innovatieve technieken die de verpleegzorg verbeteren. En daarmee wordt onder meer gedacht aan apps waarmee cliënten in de gaten gehouden kunnen worden. In Arnhem is vannacht een restaurant beschoten. Het restaurant De Blauwe Hoek was op dat moment dicht. Er vielen dan ook geen slachtoffers. De politie zegt dat er mogelijk is geschoten met een automatisch wapen. In een van de ramen zitten veel kogelgaten dicht bij elkaar. De twee vermoedelijke daders zijn gevlucht op een scooter. Waarom het restaurant in Arnhem is beschoten is niet duidelijk. Oogmetingen bij verschillende opticiens leveren niet altijd hetzelfde resultaat op, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die stuurde 20 proefpersonen naar verschillende optometristen. Bij vrijwel alle opticiens weken de metingen sterk af. Bij Specsavers en iWish waren de minste afwijkingen, bij iLove de meeste. Dan nog het weer, zwaar bewolkt. De regen trekt naar het westen weg, maar vanmiddag opnieuw regen. Veel wind, aan zee hard tot stormachtig, met kans op windstoten. En overdag is het 7 graden. Vanavond loopt de temperatuur flink op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is nog steeds behoorlijk druk, ruim 200 kilometer file. Het is langsgebreiden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Blaakem en met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit Volendam en Knopend Koenplein 10 minuten vertraging. Eén tunnelbuis is daar dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knopend Lunette 40 minuten vertraging. Op de N197 Heemskerk richting Beverwijk voor de aansluiting met de A22 een kwartier... Ook een kwartier voor de N203. Amsterdam richting Alkmaar bij Alkmaar.